Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of het spoedoverleg in Berlijn... tussen bondskanselier Merkel en president Sarkozy... over de eurocrisis iets heeft opgeleverd. Zondag is een belangrijke Europese top... maar de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... zijn het nog altijd niet eens over hoe het noodfonds EFSF moet worden vergroot. En ze willen wel één lijn trekken in aanloop naar de top. Belangrijkste struikelblok is de manier waarop het Europese noodfonds moet worden vergroot. Merkel en Sarkozy spraken elkaar gisteravond in Berlijn... in de marge van de afscheidsreceptie van de president van de Europese Centrale Bank, Trichet. Na afloop wilden ze niets zeggen. In Chili is een grote demonstratie tegen het onderwijsbeleid van de regering uitgelopen op rellen. Ongeveer 25.000 mensen betoogden in de hoofdstad Santiago voor goedkoper en beter onderwijs. Het liep uit de hand toen honderden gemaskerde demonstranten... stenen en molotovcocktails naar de politie gooiden. De railschoppers vielen een tankstation aan en wierpen barricades op. De politie zette traangas en waterkanonnen in... en pakte tientallen mensen op. In Chili wordt al weken gedemonstreerd tegen het onderwijsbeleid. Studentenvakbonden willen dat het onderwijs voor iedereen gratis wordt. Volgens de regering zijn de demonstranten radicalen... en heeft het geen zin om met hen te onderhandelen. Een delegatie van de Tweede Kamer brengt vandaag een officieel bezoek aan Srebrenica. Het is voor het eerst sinds de val van de enclave in 1995 dat dat gebeurt. In de afgelopen 16 jaar zijn wel individuele Kamerleden en ministers in Srebrenica geweest. De Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken is nu in Bosnië... vanwege de mogelijke toetreding van dat land en Montenegro tot de Europese Unie... en de commissie bezoekt dus ook de enclave. De Kamerleden zullen praten met nabestaanden van de duizenden moslimmannen... die daar door Servische troepen zijn vermoord. Het weer wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Vanmiddag neemt de buiigheid langzaam af. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hoe word ik brelkenner in één nacht? Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hier is Theodor Holman. Ja, dames en heren, wij gaan door eh, tot zes uur. Dus nog een uurtje. Ik vind het heel erg jammer, want uh, eh, ik ben nou eigenlijk pas geïnspireerd en ik raak steeds meer geïnspireerd om het over Brel te hebben en eh, naar zijn muziek te luisteren. En dat doen we dan met uh, eh, George van der Pannen en Elko Mengveld die dan speelt. Met Philip Jordens en Alano Gruarin die ook zo prachtig speelt topmuzici vanavond hier. En zij zijn hier ook live, dames en heren. En ze zijn nog net zo fit als ik. Ehm, wij zijn er vanuit studio, rechtstreeks vanuit studio De Smet hier in Amsterdam... wat echt nu de allure heeft van een echt een café in het laatste uur. <laughs> Eh, en ehm, eh, we gaan namelijk eerst even om weer om in de stemming eh, te komen naar Lemarquise luisteren. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de bris, le temps s'immobilise. Aux marquises du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises. schrikkelijk gore, vieze wijn. Oh, sorry. Ja, ik zat, <laughs> ik zat net te zeggen dat, dat de wijn... dat ik die niet heel erg goed vond. Maar <laughs> eh, ja, ja, <laughs> neem me niet kwalijk. Eh, neem me niet kwalijk. Filip, eh, ja, wij, ehm, ah, je had het er net over. En ik realiseerde me dat helemaal niet. Je zegt, ja, hij heeft in twintig jaar zo'n 400 liedjes geschreven. Dat, dat, zijn er dus twintig per jaar eigenlijk. Ja, het zal zoiets zijn. En er zaten ook af en toe wel wat dingetjes tussen eh, voor films of voor eh, ja, andere dingen. Of heel snel geschreven. Of, of dingen die nooit echt eh, volledig zijn uitgewerkt. En die je dus dan in live shows of zo niet speelde. Of, maar het was toch... ja, ik denk dat je hem toch wel een veelschrijver mag en kan noemen. Wanneer deed hij dat dan, vraag ik me af. Want je ziet, als je dat ziet, was de hele tijd aan het optreden. Ja, inderdaad. dus schrijven gebeurde ook echt tussen, tussen de concerten door eigenlijk. En veel in de auto, op het vliegtuig. Eh. Altijd, Brel was altijd onderweg. Hij schreef ook letterlijk al staande. Dat vond hij de, de, de leukste manier om te schrijven. Hij had een hekel aan zitten omdat zitten, dat stond ook ergens symbool voor het sedentaire leven... Wat, waar Brel dan een hekel aan had. Hij wou altijd de eeuwige nomaat zijn, dus ja. bleef hij gewoon staan. een escapist? was het een escapist? te schrijven. Nee, dat denk ik... Ja, in zekere zin waarschijnlijk een beetje zoals dat we allemaal ergens wel escapist zijn, denk ik. Ik denk dat de, de die lieve mevrouw, de ambtenaar... die elke dag op haar bureautje eh, toch maar de brieven gaat typen van iemand anders... in zekere zin ook, is dat ook een vorm van escapisme. Ik denk dat iedereen daar wel ja. aan het, doet. Het, dit nummer wat we, hebben, eh, wat we hoorden, Le Marquise... dat komt van zijn laatste cd, hè? Hij, was, eh, hij, hij, wist dat hij, hij wist dat hij dood zou gaan. Hij had kanker. Mm eh, waar hij trouwens niet aan gestorven is, maar dat doet er niet toe. Hij, wist dat hij zou sterven. En, en, je ziet dan ook dat de dood in zijn liederen steeds meer... een afscheid een rol gaat spelen. Ja, hoewel de dood ook altijd wel, ook in zijn vroeger... Eh, eerdere repertoire, zeg maar, ook altijd al een heel belangrijke rol. Maar ik vind toch dat de manier waarop hij erover spreekt... Ja. verandert wel door die ziekte. Ja. En zo, zoals zijn kijk op, op het leven zelf ook. En daarom is die laatste plaat ook echt wel een soort van testament geworden, denk ik. En, en eh, eh, ja, zijn toch heel nieuwe invalshoeken eh, in, in, in dat, in dat Brel-universum die we daar te horen krijgen. Ja. Ik, ik wil je het nummer laten horen, uh, Orly, maar hmm. dan vertaald. En het is vertaald door Schiphol. Van Jeroen Willems doet dat, hè, geloof ik. Ja, laten we daar maar even gaan luisteren, naar gaan luisteren. zijn er 2000 en ik zie er maar twee. De regen heeft ze plat tegen elkaar geplakt. Het zijn er 2000 en ik zie er maar twee. En ik weet dat ze praten, hij zegt ik ook van jou. Zij zegt ik ook van jou. Ik zeg je, ze beloven in niets meer te beloven. Die twee zijn te fragiel om leugens te geloven. Het zijn er 2000 en ik zie er maar twee. En dan huilt hij het uit, hij huilt vanuit zijn maag. Omsingeld door een haag van vreedzakken vol zweet. Bedweters zonder hoop, die wijzen met de kin naar hen daar middenin, die midden in hun pijn de prooi van lachers zijn, lachers zonder zin. Het leven lacht je vriendelijk uit. Maar goede god is triest, Schiphol op zondag, Borsato aan of uit. nu zie ik ze huilen, ze huilen alle twee. Eerst huilde hij alleen, nu huilt zij met hem mee. Ze staan daar in gedachten en horen niets meer dan het hikken van de ander. En dan, ze klampen aan elkaar als twee biddende handen. En dan lang Zie ik hun vingers scheuren, zie ik hun harten scheuren. En ik zweer, ik hoor ze schreeuwen. En dan klauwen ze weer samen, om samen lijf te zijn, om samen vuur te zijn. Om weer een te scheuren, om stille pijn te zijn En dan deinzen ze terug als een geschrokken zee. Hun ogen blijven graaien, maar woorden vallen weg. Nog uit een vage hand. En dan zie ik hem rennen en eens slaat hij op drift. En dan is hem kwijt, verzwogen door de lift. Het leven lacht je vriendelijk uit. Maar goede god is triest, Schiphol op zondag nog aan of uit. En dan zijn wij hem kwijt, verzwolgen door de lift. En zij, zij blijft daar staan, ogen dicht, lippen wijd. Hart op slot, zonder kreet, zonder woord. Ze ziet haar eigen dood en ze is duizend jaar. De deuren zijn weer dicht, het licht is uitgegaan. Ze draait zich om en om en weet al al die tijd dat ze voor eeuwig draait. Ze zag veel mannen gaan. Nu ging de liefde zelf. Hij heeft het zelf verteld, ze is weer nutteloos. Maar morgen wordt het morgen, dus morgen is er hoop. Vandaag is ze nog broos, maar morgen weer te koop. Ze glijdt mijn leven uit, ik kan niets voor haar doen. Nu men weer in haar bijt, als in gevallen vrouw. ik vind het zo mooi. Maar ik vertelde jou net, uh, Mohammed, dat, eh, dat ik nu pas hoor dat het de, die mars funèbre erin ja, zit. Ja, ja, en jij vertelde toen dat dat, nou, dat oorspronkelijk zo... Zo wilden ze het in eerste maar dat kon dus niet. Omdat er al natuurlijk... Ja, dat was er al. Dat, eh, dat, maar het zit er wel in, ja. ja. George, hoe vind je dit? Ja, heel mooi. Ik wil het eigenlijk nog een keer luisteren. Dat ik, het nog een keer... Dat kan nu niet, hè? Ik wil het ah. ook. Zullen we het gewoon in het Frans laten? Ik, mag ik het in het Frans horen, jongens? Van Brel zelf? Ah. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent, ils pleurent à gros bouillons tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est Aristolie le dimanche, avec ou sans béco. Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout en le qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'eau. et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent, et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, il consomme l'adieu. il bave quelques mots, agite une vague main. Et brusquement il fuit, fuit sans se retourner, et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, oh, le dimanche, avec ou sans béco. puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle, elle reste là. Cœur en croix, bouche ouverte, sans un cari, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne il se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est, elle a mille ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit. Revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit. Ja, dit is schitterend, hè? Zijn testament, zei je? Ja, min of meer wel. Ik denk het wel dat het toch wel zijn... Uh, is natuurlijk eh, sowieso was het al een, sensatie dat Brel ineens weer terugkwam... Ja. om nog één plaat op te nemen. Iedereen wist dat hij eh, ziek was. Eh. Nou, er zijn hele rare... bedoel, ik kan me nog herinneren dat er in Elsevier's magazine stond... het overlijdensbericht van Brel twee jaar voordat hij stierf. Ja. Hij zou eh, op zijn bootje zou die op de grote oceanen rondtobbelen. Eh, samen met Medley En uh, zou al zijn gestorven. En dat arme kind dat wist niet hoe ze een boot kon besturen. dat dobbelde daar dan ergens rond. Toen kwamen ze erachter dat hij inmiddels in Nivaola was beland. Een klein eilandje. Een klein eiland, Polynesië. Polynesië, Polynesië ja. Bekend omdat eh, de schilder Coquin daar uh, ook is overleden. Die liggen ook vlak bij elkaar, Brel en Coquin. Ja, ja, ja. Dat, eh, en dan heb je natuurlijk nog die hele geschiedenis met dat graf gehad. Hè? Op een gegeven moment kwam dochter Brel kwam er voor de eerste keer kwam daar naartoe hakte meteen met Libami van dat graf af. Want die stond, die stond daarop, hè? Ja, was een soort foto met ze samen. samen... een soort medaillon ja. van met Libami samen met uh, Brel. Ja. En toen kwam dochter... Uh, Brel kwam langs met een gesponsorde steen van allerlei... die heeft ze, er, heeft ze eraf laten hakken. Ja. Maar dat is weer hersteld daarna. Dus ik weet niet wat er nou precies allemaal gebeurd is. <laughs> Ja, we hebben helaas niet het geld om dat even te gaan controleren. Nee, maar dat eh, lijkt me wel iets voor een leuke reportage voor jou. Eh. Ik, eh, als de human mij daarop wil uitzenden, ga, ik ga onmiddellijk naar dat Polynesische eiland. <laughs> Of ik er van terugkeer, dat weet ik niet. Het zal wel <laughs> als het er lekker is, niet. Um, eh, Philip, jij gaat eh, Avec Elegance zingen. Wat is Avec Elegance? Wat is dat voor een nummer? Nee, het, het, het, waren heel mooi geweest als we dat inderdaad zouden brengen. Maar eh, de, komt tijd, komt raad. En we hebben oh, oh, uiteindelijk besloten om ehm, in dit late uur Le Tango Funèbre... Ah, wat leuk, ja natuurlijk. Ach, wat, nou, wat goed gekozen. Voorzien ja, iets helemaal ja. anders. wat een plezier doe je ons. Geweldig, hartstikke leuk. je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant même et demandant tout bas Est-ce que la mort s'en vient Est-ce que la mort s'en va Est-ce qu'il est encore chaud ou est-ce qu'il est déjà froid mes armoires, il tâte mes faïences, il fouille mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubanées par deux, qui liront près du feu, en riant aux éclats. <laughs> Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Il se pousse du cœur pour être le plus triste. Ils se poussent du bras pour être le premier. Ont amené des vieilles qui me connaissent plus me connaissent pas pensent au prix des fleurs et trouvent indécent de ne pas mourir le printemps quand on aime le lilas. La, la, la, la, la, Ah, je les vois déjà, tous mes chers faux amis, souriant sous le poids du devoir accompli. Ah, je te vois déjà, trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap c'est l'orme lyonnaise. Tu ne sais même pas, sortant de mon cimetière, rentre en ton enfer quand s'accroche à ton bras, le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier qui te fera pleurer bien autrement que moi. Ah, je me vois déjà m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid dans mon champ de soleil. Ah, je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là, d'où l'on revient de tout. Je vois déjà tout ça, et on a la preuve que l'eau, d'aussi me demander de plus boire que de l'eau, de plus trousser les filles, de mettre l'argent de côté. Ja, jongen, jongen, jongen. Geweldig. Bravo, bravo, bravo. Uh, schitterend, schitterend nummer ook. Ja, eh, ik moet jou ook... Eh, de, Alano, waar ben je? Geweldig, echt hartstikke goed. Ja, ik kan het niet zien. Ik, luisteraars die, die weten niet hoe ik ervoor zit. In dit, <laughs> ik zit omwikkeld met allerlei elektronische apparatuur, dames en heren. Het lijkt wel of mijn oren aan de hartbewaking zitten... maar dat komt ook door die schitterende muziek ik zit te raaskallen, hè, geloof ik. Of niet? Valt mee? Gelukkig. Ehm, ik, wil, ik wilde iets voorlezen. Eh, namelijk ehm, aan het eind van zijn leven... Eh, eh, gaat Brel nog een keer met zijn dochter op een boot. Hè? En, uh, een drama wordt En dat, wordt een drama. En hij zet zijn dochter van die boot af. En dan zijn vrouw, dus Mich, met wie hij al die jaren toch bij is geweest... Die, die schrijft hem dan een brief. En die zegt tegen Brel, zo moet je niet eh, eh, zo moet je niet met je dochter omgaan. En dan wil ik de brief voorlezen die Brel als laatste aan Mich schrijft. En dan zegt hij, en ik, die brief, ik, ik, lees hem voor omdat ik dat een lied vind van hem. Maar het is een brief. Je kent hem? Nee. Ik ga hem voorlezen. Mich, jij ploegt door het leven, ik daag het uit. Jij zoekt stabiliteit en ik jongleer. Wie heeft gelijk? Zeker jij niet en ik in geen geval. En wat dan nog? Mies, ik geef je de toestemming om het te verachten... maar mezelf zal ik dat nooit toelaten. Breuken zijn idioot en komen slechts mannen ten goede. Zoals de cultuur, die het geheugen is van uilskuikens... die nooit iets zullen uitvinden. Ik heb maar van één ding spijt. Van jouw verdriet. En ik heb maar één verdriet. En dat zijn mijn meisjes. En ik heb maar één meisje. En dat ben jij. Ik hoop dat ik het recht heb om op zee te sterven. Liever dan het te begeven in een salon. Laat me dus maar een beetje te ver gaan. Laat me. Het is niet zo gemakkelijk om je alles te zeggen. Je weet zo weinig van mij. En ik weet zo weinig van jou. Jij bent wat er van mij overblijft, daarginds. Ik ben wat er van mij levend blijft. Jij hebt ongelijk en ik zit fout. Ik ben moe. Ik ben 15 jaar en ik heb geen kinderen. Mijn kinderen zijn 100 jaar en hebben geen vader, want hun vader is 15. Dit is een laatste brief. Dat is toch werkelijk schitterend, vind je niet? absoluut. Het, is zegt ook helemaal hoe de situatie is met Brel en zijn vrouw. Ja, het zegt alles eigenlijk. Hè? En je hoeft het alleen maar op muziek te zetten. En, eh, <laughs> je hebt een nou, nieuw lied. Moet dat nou weer per se? Nee, nee maar ik vind het... het lijkt wel of je de muziek er vanzelf bij hoort, vind je niet? Maar goed, het is eh, strikt particulier. Eh, ehm, is hij... Is hij ja, eh, rustig gestorven, weet jij dat? nou, hij is in het uh, islamitisch-joodse ziekenhuis in Bobigny bij Parijs gestorven. Ja. Ja, ik vraag me af of je daar rustig sterft. Waarom? Nou ja, ziekenhuizen sterven lijkt me erg... Ja. We gaan, eh, ik, wil ik wil dat nummer La Vie Saint dormir, de, de, de, eh, het, dorp, het, dorp, slaapt. Dat is, komt ook van die laatste cd. Eh, ken je dat? Ja. Uiteraard. Waarom heeft hij dat gemaakt, weet je dat? Waarom het dorp nee, dat, ik weet niet waarom hij dat gemaakt nee, Maar we gaan, en waar gaat het over? Ja, het, dorp, het, dorp je weet het nooit helemaal zeker We hebben De, de stad, hè? Ja, de stad, ja, Levier, sorry. de stad, het dorp. de stad slaapt. Maar heeft dat ook nog een diepere betekenis? <clears throat> ja. Het is ook weer die naderende dood van hem. Zo zie ik het namelijk. Ja, daar, gaat het, eh, het, lied voor een groot stuk over. Over een, een man die inderdaad uitgeput is eigenlijk. Die opgebrand is en die... Ja. Eh, nog kijk naar dat eh, stadje waar, waar aan de horizon nog wel een flakkering... Een, het, het is een beetje een entrecien look. Ik weet niet hoe jullie dat... Eh, tussen hond en wolf. Ik weet niet of jullie die uitdrukking... Maar dat beschrijft het een beetje. Het, tafereeltje dan gaat over een soort zonsondergang. Laat ons daarop houden. Iets tussen blauw en rood. hou jij, hou jij George, van, de, van die laatste cd? Ik, ik kende eigenlijk alleen maar uh, eh, Voir eh, un ami pleurer ja, ja, van de laatste. ja. En, en ik, dit, dit, deze nummers zijn mij nieuw. Ach, die zijn zo mooi. Het, die, die zijn, maar ze zijn echt schrijnend. Die zijn echt... Pijnlijk. Eh, om kapot te gaan. We gaan er naar luisteren. La vie saint La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. et la nuit bleue à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins. Et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi. Mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, et du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante. Je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les lits d'enfants Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passé demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue, sous le lin qui dansait. Ja, het is, het is prachtig. wat is er met die, met, na zijn dood eigenlijk gebeurd? Hoe, ging het nou met die vriendinnen en die vrouwen van hem? Eh, hij stierf en toen eh, eigenlijk... Achteraf werd dat eh, erg bestreden door Mich en, en, de dochters. Bami claimde ongeveer het, het lichaam van Brel. Is ermee teruggevlogen naar Oa En heeft hem daar begraven. Ja, ja, ja. En daarna is ze zelf eh, in, eh, in de buurt van Kam. Eh, want ze tegenwoordig, als ik het goed begrepen... heb. Maar ja, helemaal zeker weet ik dat niet. Want nee. in ieder geval, ja, wat moet je ermee... Heb jij ooit wel eens gedacht om ook met zijn kinderen contact te zoeken? Ik heb met uh, dochter Brel heb ik wel eens contact gehad. En... met Miesje heb ik ook. Ik heb nog filmopnames zelfs met ze gemaakt. Oh Ja, ja. ja. Maar toen wisten ze niet wie ik was, want dat hield ik geheim. Ik zei dat ik van Mokum TV was uit Amsterdam. Ja. <laughs> Waarom hou je dat dan weer geheim? Ja, nee, anders krijg je van die rare claims. Ik bedoel, dat eerste boekje, daar, kreeg ik al meteen eh, brieven van de advocaten van Madame Brel op mijn nek. Ja, ja, ja. Ja, dan kijk je wel een beetje uit natuurlijk. Dat wil je niet. Nee, en waarom was dat? Uh, het was omdat ik... Eh, geen toestemming had van Le Fondation de Jacques Brel. Eh, ja. We gaan, eh, ja, we gaan nog niet naar het einde, maar we gaan wel naar jouw laatste optreden. Oh. Hoop ik. Ja, nou, dat is wel heel eh, goed gekleed, <laughs> getuigd weer. nou ja, nee, maar dat is Zo goed. in je draaiboek? Ja, want ik wil <laughs> weten waarom... we, gaan, we gaan namelijk naar Mathilde. En um, de, de, Waarom wil je Mathilde als laatste zingen? Uh, Zomaar. Eh, helemaal niet, maar eh, jullie van de redactie oh, hadden, hadden, dat, hadden ja, ik, wilde dat namelijk als laatste horen. Oh ja? Ja, dat ja, vind, ik vind het een mooi nummer. Maar waarom vraag je wat dan? Waarom ja, nou ja, ik dacht dat jij daar, oh, dat je dat meteen wholeheartedly accepteerde. Nee, want ik, als ik mij de avond had voorgesteld, of de nacht had voorgesteld, dan zou ik wellicht geëindigd zijn met Lepomé du Matin, omdat mij dat dan aan de orde, of net met Livroingen of zo. De eh, ja. Omdat ik nu aan de wijn zit. Omdat jij nu aan die <laughs> ranzige wijn... Oh, nee, je vond hem heel lekker. Die heerlijke Heerlijke wijn. <laughs> Geweldige wijn. Ehm, maar nee, ja, dus... Eh, maar ja, Mathilde is sowieso een heel mooi eh, lied. Wat ook weer... Waar, waar de levensvreugde en, en de... tegelijkertijd de pijn van het zijn weer van af knalt. Spat, ja. ja. Ja, Is er iets bekend over Mathilde of niet, uh, eh, Mohamed? Eh, nee, het is... Eh, het, is achteraf heel mooi dat onze, onze toekomstige koningin... als het allemaal gaat zoals het eh, in de lijn van de verwachtingen ligt... profetisch, dat, dat, profetisch meer dat zij Mathilde heet. Dus dat, dan gaat dat zeker gespeeld worden. Een, <laughs> wel, ik, ik mag het hopen, ja. Oké, ga lekker zingen. Voor de laatste keer, dames en heren... Philip Jordens en Alano Grumarin. En ze gaan spelen voor ons Mathilde. ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu veux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi, la servante, toi, le Maria. Peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà cœur, mon cœur, ne t'emballe pas. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas dites-moi, qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te là Et vous-même, restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville, la Mathilde qui est revenue. Et vous-même, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. vous mains ne tremblez plus. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous mes mains ne vous ouvrez pas, vous mes bras ne vous tendez pas, sacré Mathilde, puisque veux là risque te vla. Grandioos, bravo. Hey. bravo. Bravo. Ga zitten. Ah, wat geweldig, jongens. Alano, weer geweldig gespeeld. en dat om bijna zes uur En dat om bijna zes uur. Echt geweldig, jongens. Vertel eens. even. jij gaat een tournee met bril doen, hè? ook in Nederland. Waar, bestaat dat uit, dat programma? Oh, eh. Heel eenvoudig. Wij, spelen eh, liedjes van Brel. En wij, dat zijn Alano Groerin op piano. Ja. Eh, Peter Vragen op contrabas en Stijn Bettens op accordeon. In die eh, minimale, kleine, lieve bezetting. Ja, en ja, we gaan inderdaad toeren terug. want we hebben al een aantal keer ehm, in België en Nederland gespeeld. En nu um, ja, gaan, we, gaan we dat opnieuw doen. En onder andere uh, op uh, eh, 1 augustus in de kleine zaal van het Concertgebouw. volgend jaar is dat dus 1 augustus. Ja, in 2012, 2012, is dat dan. ja. Augustus 2012. 1, augustus. 1 augustus, 1 augustus dus eh, de mensen die naar de radio luisteren... absoluut <laughs> daarheen willen, moet nu in uw agenda zetten. 1 augustus 2012, Kleine Zaal Concertgebouw. Wat voor mm dag is dat? Ik heb <laughs> een, woensdag. Zijn er nog kaarten? Zijn er nog kaarten? En nu we toch. <laughs> Ik denk het. Ik heb echt geen. Maar het zal wel. Ja, ik, ik wil even. Ja, maar even serieus over dat programma. Hoe is dat opgebouwd? Um, <clears throat> dan kan je eigenlijk eh, ook eens aan Alano vragen. Want, eh, Alano, hij, Speelt, hij al, nee. <laughs> Ah, Alano wil niet. Eh, Alano speelt liever piano. Ja. Oh, ehm, nee, het, het, programma is eigenlijk... Want dat beweert hij tenminste, dat ik heel zelden dezelfde setlist aanhoud. Ja. En ehm, ja, we, maken gewoon avond na avond een andere setlist. Het gebeurt wel dat we twee of drie avonden aan elkaar dezelfde setlist spelen. Maar ik vind het toch altijd leuk om er ook wat variatie in te maken. houden. Waar laat je dat van afhangen? van, puur van het gevoel. En dan komen er liedjes die we al heel lang niet meer gespeeld hebben. Want we spelen er denk ik wel een stuk of 60, 70 of zo. Maar je kan op zo'n avond natuurlijk maar 24 liedjes brengen. Dus is heel lekker om zo af en toe de kast open te trekken. En te denken van, ah, die hebben we al heel lang niet meer gedaan. Die gaan we terug eens doen. En dan her, we vinden ook opnieuw de arrangementen elke keer uit. En ja, het, is zo leuk aan dat repertoire dat je het kan blijven onderzoeken. Gewoon. Het ja, is, ja. Eh, net zoals eh, klassieke muziek, want eh, er zijn veel parallellen, vind ik, tussen dat repertoire en klassieke muziek. En ben jij de man die altijd Chopin speelt? Met andere woorden, zing jij altijd Brel? Ja, ja, eh, ja, ik doe ook andere dingen. Eh, en nu we dan toch aan het promoten zijn... dan moet ik ook nog even zeggen dat we zaterdag in première gaan in de Krakeling... met eh, een, een, voorstelling van Speeltheater Holland. Ja. K3 <laughs> Daar ga ik niet op in. Wat <laughs> dus nee, nee, ik... <laughs> de duivelse Mohammed komt opeens weer naar boven. rond een uur of zes, duiveltje Nee, gelukkig doe ik niet, niet louter dat uh, programma ik ehm, ben ook nog acteur en theatermaker. Dus af en toe schrijf ik mee aan voorstellingen. En ik probeer <laughs> gewoon mijn leven eigenlijk wat eh, boeiend in te vullen. Ja, nou, dat eh, lukt je aardig. Ga jij met Brel door, George? Nou, in hele bijzondere gevallen. Zoals vanavond. Eh, ik ben vooral met eigen werk bezig. En ook eh, van, met andermans werk. Maar ik ben nu met mijn eigen plaatje bezig. Om het wat leuk. Ja, God, eh, wat uh, mijn net uit. Uh, Echt waar? Geleden. Hoe heet die? Eén nacht. Ja, je hebt het je natuurlijk weer niet mee. We kunnen niks laten horen. Nee, dat, kan niet. Nee, Brel is nu te belangrijk. Echt, oh, nou ook voor mij. <laughs> en, maar dat gaat maar even door met eigen werk. En ik blijf nieuwe dingen schrijven. Maar in, in uiterste gevallen, in bijzondere gevallen zing ik... nou, nu durf ik wel Brel te zingen, ja. Ja, het gaat uitstekend. Het eh, gaat uitstekend. Ehm, eh, we gaan luisteren naar... Ehm, ja, eigenlijk misschien wel het laatste nummer. zullen we dat nu al doen? Namelijk eh, Juliette Créco. Om, moet ik nog even bij vertellen dat Juliette Créco... dit was het nummer waar we het helemaal in het eerste uur al over hadden. Savale Diable. Namelijk, dat zong hij ehm, voor haar... Hij ging naar haar, hij naar huis in de... de... Hij, wilde een, eh, hij, wilde, hij wilde werk hebben en bood zijn liedjes toen aan... omdat het was, zelf als zanger lukte het eigenlijk niet. Ja. Dus eh, ja, hij, ging de, hij ging de boer op met zijn liedjes. Ja. En toen en zong hij Savale Diable zong hij voor. Maar waar, hoe kwam je bij haar terecht? Bij Juliette Creco? Ja, Want dat was toen al een ster. Ja, nou, daarom juist. Ja, ja. Als jij een liedje schrijft, dan wil je toch ook liever dat eh, Frans Bauer het eh, zingt? Eh, zeker, ja, <laughs> zeker. nee, dat maar wilde hij, wilde hij ook dat, dat Juliette Cricot het ging zingen? Nou, Want... ik, denk, ik, denk, dat het gewoon, ik denk dat hij gewoon dat liedje aan haar probeerde te verpatsen zoals dat toen ging. Ja, ja, ja. Want zij zei eigenlijk was het onzingbaar. Ja, het is, het is ook meer een, een, een, een toneelstukje wat er gevoerd wordt natuurlijk. Ja, staat het bij jou op het repertoire? Ja, we spelen het eigenlijk best... Of we hebben het, nu hebben we het alweer een hele tijd niet gespeeld... maar we hebben het best vaak gespeeld. Het is eigenlijk ook meer een soort van pamflet. Ja. Eh, het is echt een heel pamfletair eh, lied. Maar wel één waar ik toch ook altijd als ik het zing ook weer zodanig opgewonden van geraak... omdat het ook gewoon allemaal nog zo hard waar is. Wat er... Vertel waar het over gaat aan de luisteraars. Uh, ja, eigenlijk gaat het gewoon over extremisme in alle mogelijke vormen. Mensen die eh, bereid zijn om zichzelf eh, te, slachtofferen gewoon omwille van een paar ideeën. Brassens had dat prachtige lied uh, Mourir pour des idées. En, en Brel heeft dan Le Diable. En om dan heel goed is dat om misschien af te sluiten een brelavond met een citaat van Brassens. Oh. Die dan zingt uh, Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Dus ja, ja, ja. Eh, ja. Ik begrijp het. Heel moeilijk te vertalen, maar heel mooi. <laughs> ja, het is zeker heel mooi. Maar het hing ook een beetje in de lucht. Hè. Het was ook de tijdgeest. Je had de ORS in, eh, in Frankrijk. Er werden terroristische aanslagen gepleegd. Het was de tijd van, inderdaad, ja, Juliette Greco. Het, het was inderdaad de tijd. En ik heb ook het gevoel dat het nog altijd een beetje die tijd is. Want er zijn nog altijd mensen die... Komt weer eh, terug. omwille van die, extreme ideeën, allerlei gekke dingen gaan doen. Of gewoon zelfs uitkramen. Of er zo over over denken. Want het, het, hoeft daarom nog niet eens allemaal uitgesproken te zijn. Soms wat we denken is soms nog veel akeliger dan hetgeen wat we lezen of moeten aanhoren. Ja. En eh, dus eh, ja, daarom blijft het toch een heel, eh, nog altijd een heel actueel nummer. Hoewel het intussen, denk ik, moet het al bijna 60 jaar geleden geschreven zijn of zo. Ja, ja. het is bijna 60 jaar geleden geschreven. Ik vind overigens dat, Snijders het nummer ook echt van fantastisch heeft gedaan een aantal jaar geleden. Ja, dat was absoluut. Haar eerste album. Ja, ja, ja. Heel mooi ook. Ja, zij kan ook heel mooi brel zingen, vind ik. Trouwens ook mooi Ramse Shaffi. <laughs> Ook. Ja. we, gaan, we gaan er naar luisteren. Juliette Cricot, dames en heren, met Savale Diable. Un jour, le diable vint sur terre. Le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, en bas. Et en bas, on avait préparé un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci. Ça va y a toujours un peu par tous les feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas, parce que les gars pleins d'idéas mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les États se muent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars. Venus du pays des enfants l'Europe répète la barre dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations. Ça va. Les hommes, ils en ont entendu que leurs yeux sont devenus gris. Ça va. Et même l'on ne chante plus dans toutes les rues de Paris. Ça va, on traite les braves de fous et les poètes de Nigo. Mais dans les journaux de partout, tous les salons ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va. À ça, ça va. Ja, en alle dichters noemt men gek, maar wel zie je in elke krant de smeerlap en de grote bek. Dat doet pijn aan wie eerlijk zijn. Voor wie oneerlijk zijn is het fijn, het gaat goed, Sava. Ook weer in, in deze vertaling is van Ernst van Altena. Ook weer prachtig vertaald. Het is inderdaad, ik, ik lees nu weer, het is zo actueel. Het is ongelooflijk actueel. Mhm. Terwijl het misschien ook weer een tijdje weg is geweest. Ja. Mhm. Maar het wordt weer heel erg actueel. Ja, en misschien was het ook echt nooit helemaal weg. Maar we hebben misschien even dat gevoel. En als wij, want wij spreken ook altijd vaak over wij, wij, wij. Maar we zijn natuurlijk met heel veel op deze wereld. En we vergeten de hele tijd dat er nog continenten zijn... die gewoon het met helemaal niks moeten stellen. En daar gaat het lied ook over. De jonge landen hebben drek. De oude, het edele metaal. Europa speelt Molière's vrek. En een decor van Dazumaal dat brengt soms ergens hongersnood. En zelfs de hongerdood in het groot. Het gaat goed. Het is een, mooi beschamend om het te horen. Ja, het is een mooi... Ik vind het heel erg dat we 60 jaar later nog <laughs> altijd... hetzelfde. Dat moeten... Constateren. Wat moeten we... Waar staat voor jou tot slot Brel voor? Waar staat hij voor? Ja, daarvoor. Voor eh, eh, eh, stoppen met, met alleen maar naar jezelf te kijken met dat navelstaren. Stoppen met... Eh, en, en proberen... Ook niet altijd makkelijk hoor. En ik zeg ook niet dat, dat, ik, dat ik daar zelf een held in ben. Maar toch proberen... Ja, heel clichématige termen zijn dat dan. Maar je blik verruimen. Je openstellen voor de ander. Tolerant zijn. Eh, solidair zijn. En echt iets, iets, iets proberen te betekenen in, in, in deze eh, luttele uren dat we op deze fantastische aardkloot mogen vertoeven. Maar zoiets, denk ik, moet het toch zijn. Ja, voor jou, Sjors? Ik geloof dat Brel eigenlijk een hele studie is. voor, mij is Brel vooral eh, mooie muziek en, en, mooie teksten. Maar het is eigenlijk een hele studie, wat je al zegt, Filip. Eh, ehm, je kunt er denk ik eh, dagenlang over lezen. En, en vooral, vooral interviews terugkijken en reportages. Of hoe zeg je dat? er staat prachtig materiaal op YouTube. Ja, het is echt fantastisch. Ja. dat is... Ik denk dat het puur... Ja. het kan leermateriaal zijn of gewoon eh, lang uit op je stoel en, en alles luisteren. Dat is, Het is te veel. Wat als jij nou thuis komt, of niet, niet vanavond, maar eh, eh, een keer... Ja, wat, wat, ehm, als je een plaat van bril opzet, wat zet je dan op? Nou, dat kan van alles zijn. Ik, ik heb de laatste tijd heb ik echt dat ik zijn, zijn tot nu toe bijna onbekende Nederlandse nummers... zoals De Apen of Men vergeet niets. Eh, dat soort nummers vind ik toch ook wel echt fascinerend. Vooral ook omdat Brel daar zelf samen met de directeur van Philips Brussel... Ja. de tekst in elkaar geflanst heeft. Echt waar? Ja. Dat was nog geen Van Altena, die kwam pas... Uh, Brel had al een Nederlandse versie van uh, nummer Kieter Puin elkaar ja. gedraaid pas daarna kwam Ernst van Alten Die, die kwam eigenlijk met het idee van... ja, maar dat is, dat is toch niks, dat is troep. Eh, ja, dit kan beter in het Nederlands. Het kan veel beter. En dan kan jij het weer zingen. Dus, eh, nou, dat, vond, dat vond Brel dus ook wel. Brel was vooral... Eh, vond het ook wel leuk dat, dat, dat, dat het eindelijk iemand was van ongeveer zijn leeftijd. Hè? Ja. Want dat, was natuurlijk, dat is natuurlijk nog steeds zo. Als jij als jong broekje in de muziekindustrie terechtkomt zullen er allemaal oudere mensen tegenkomen die hun sporen al verdiend hebben. Ja, nou ja, goed. Ehm, we gaan even luisteren naar een nummer wat ik ga opzetten. J'arrive. De chrysanthème en chrysanthème Nos amitiés sont en partance de chrysanthème en chrysanthème. La mort potence nos dulcinées de chrysanthème en chrysanthème. Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent de chrysanthème en chrysanthème. Les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps jusqu'à demain. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive j'arrive. Mais pourquoi moi Pourquoi maintenant Pourquoi déjà Et où aller J'arrive. Bien sûr, j'arrive. Mais je jamais rien fait d'autre. chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'aurais bien aimé, encore une fois, prendre un amour comme on prend le train pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, j'arrive j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, j'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi retard. bien sûr j'arrive. Ja, dames en heren, uh, helaas, deze brelnacht is afgelopen. Ik vind het ontzettend jammer. Ehm, ja, dit was Hoe word ik een brelkenner in één nacht. Dat is aardig gelukt. En eh, dat komt door Mohammed Elvers. Ik bedank je heel hartelijk, Mohamed. Eh, Mohammed. Prachtig. Ik bedank eh, George van der Pannen en Elko Mengveld. Elko, je speelt werkelijk prachtig nu op de achtergrond. dat heb je ook ieder uur weer zo aardig gedaan. Philip Jordens en Alano Gruarin, ik, ik, ik dank jullie met heel mijn hart. Ik eh, hoop dat ik op 1 augustus kan komen, 2012, in, in de kleine zaal van het Concertgebouw. Ik ga de redactie bedanken, want dames en heren, het lijkt alsof het allemaal heel makkelijk is gegaan, maar... Daar hebben mensen op de achtergrond heel hard zitten werken. Dat is Christel, Christel Sunter, Rina, Rina Spicht, de eindredactie. De techniek, Bas, hartstikke bedankt. Jij moest ook al die tijd eh, voor Bas Melis. En de presentator wou ik in het bijzonder danken. Dames en heren. <laughs> dat hij dit al die uren heeft volgehouden mag echt een prestatie heten. Vooral omdat hij vandaag al heel hard gewerkt heeft. En eigenlijk ook, ja natuurlijk, hij zit al die liederen te luisteren. Geweldig gedaan, Theodor Holman. Mijn complimenten. En eh, ja, ik moet nog even wijzen op de website. Alle informatie over de muziek die we draaiden en de boeken en de boeken die we hebben gebruikt. Ga naar human.nl schuine streep Jacques Brel. Jacques gespeld als J-A-C-Q-E. S. Brel, B-R-E-L. Jacques Brel. Ehm, ja, dames en heren, ik heb nog 13 seconden voor het nieuws. En we gaan we nog even heerlijk luisteren naar Eelco. Dankjewel.